10 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Opiniemaker Siebert van Liende heeft volgens de Volkskrant wel fors geld verdiend aan de import van Chinese mondkapjes. Zelf deed van Liende steeds naar buiten toe alsof hij daar niets aan overhield. In maart vorig jaar was er een tekort aan mondkapjes om zorgmedewerkers te beschermen. Van Liende richtte met twee compagnons een stichting en een BV op om in China mondkapjes in te slaan. Met de overheid werden twee overeenkomsten ter waarde van 100 miljoen euro gesloten. Van het geld hielden de drie een onbekend bedrag over aan de verkoop. Van Liende zegt dat het verhaal vol onjuistheden zit... maar dat hij er niet op kan ingaan omdat daar juridische haken en ogen aan zitten. Via prullenbakvaccin.nl zijn inmiddels tientallen vaccins gezet, meldt RTV Oost. Prullenbakvaccin.nl is de website van huisarts Marco Blanker uit Zwolle... opgezet om verspilling van coronavaccins tegen te gaan. Zo'n 50 huisartsenpraktijken hebben zich er inmiddels bij aangesloten. Op de site kunnen huisartsen aangeven dat ze vaccin over hebben. Mensen die graag gevaccineerd willen worden, maar nog niet aan de beurt zijn... kunnen zo toch alvast geholpen worden. Opnieuw waren er vannacht beschietingen over en weer tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. Bij een Israëlisch bombardement op het gebouw van de geheime dienst van Hamas zijn zeven doden gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In twee steden niet ver van de Gazastrook richten raketten aanzienlijke schade aan. China heeft voor het eerst een ruimtevaartuig laten landen op Mars... melden staatsmedia op basis van de Chinese ruimtevaartorganisatie. De Tianwen 1 landde rond kwart voor twee Nederlandse tijd. De Marslander heeft ook een karretje bij zich dat de bodem gaat onderzoeken van Mars op sporen van leven. Het weer is nog droog. In het noordoosten kans op wat mist. Later buien vanuit het zuiden. In het binnenland daarbij onweer en hagel mogelijk.